In Knevelen van de Brink zei hij dat de VN nu aan zet is. De Amerikaanse minister Kerry sprak afgelopen avond harde woorden over het regime van president Assad. Volgens hem heeft de VS bewijzen dat het Syrische regime een grote gifgasaanval heeft gepleegd op onschuldige burgers. Timmermans wil dat de VS die bewijzen aan de wereldgemeenschap laat zien. De voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, John Beuner, wil dat het Witte Huis met het congres overlegt voordat besloten wordt om actie te ondernemen tegen Syrië. Beuner reageert daarmee op de uitspraak van minister Kerry... dat president Obama vastbesloten is het regime van president Assad te straffen voor de gifgasaanval. Beuner wil precies weten wat het Witte Huis met de actie wil bereiken. De SGP heeft voor het eerst een vrouwelijke kandidaat bij verkiezingen. De kiesvereniging in Vlissingen heeft Lilian Jansen geaccepteerd als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar. De stemverhouding was 23 voor en 14 tegen. Jansen was de enige kandidaat. Ze stelde zich beschikbaar nadat zes mannen nee hadden gezegd. Door een uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens... moet de SGP nu ook vrouwen toelaten in politieke functies. Robin Haase is er niet in geslaagd de tweede ronde van de US Open in New York te halen. De Hagenaar verloor in vier sets van qualifier Frank Densevic. 6-7, 6-3, 5-7 en 6-7. Hazen won alleen de tweede set. Daarin benutte hij slechts één van de tien breekkansen, maar dat was wel voldoende voor de setwinst. Het weer.